Boekraad met het NOS Journaal. De Amerikaanse Senaat heeft zoals verwacht ingestemd met een wetsvoorstel... dat tijdelijke financiering van de overheid mogelijk maakt. Een kleine groep democratische senatoren stemde mee met de republikeinse meerderheid. Met de wet moet een einde komen aan de langste shutdown in de VS ooit. Het voorstel gaat nu naar het Huis van Afgevaardigden... waar de republikeinen ook een meerderheid hebben. Als president Trump de wet vervolgens tekent... kan de federale overheid weer open. Sinds 1 oktober krijgen ambtenaren geen loon en zijn allerlei hulpprogramma's stilgevallen. De Indiase politie houdt er sterk rekening mee dat de ontploffing van een auto gisteren in de hoofdstad New Delhi een aanslag was. Volgens Indiase media doet de politie bij het onderzoek naar de explosie een beroep op een strenge antiterreurwet. De ontploffing was vlakbij het monumentale Rode Fort waar veel toeristen komen. Acht mensen kwamen om het leven en zo'n twintig anderen raakten gewond. Het onderzoek op de plek van de explosie gaat vandaag door. Vier kinderen zijn veroordeeld voor hun rol in de rellen in Scheveningen van 1 mei. Daar braken s'avonds ongeregeldheden uit na een oproep op sociale media om te komen vechten. Honderden jongeren kwamen samen waarna inderdaad gevechten uitbraken. De tieners die nu zijn veroordeeld gooiden met spullen naar agenten en politieauto's. Het gaat om drie jongens van 15 en 16 jaar en een meisje van 14. Ze komen allemaal uit Zuid-Holland. De vier kregen werkstraffen tot 50 uur. Op twee kippenbedrijven is de vogelgriep vastgesteld. De bedrijven in Zwifterband en Bennekom worden geruimd. Tienduizenden kippen worden gedood. Door heel Nederland duikt de vogelgriep steeds meer op.